Dat zeggen bronnen in Den Haag. Eerder zei minister Slop nog dat dit waarschijnlijk niet ging gebeuren. Nu ligt de optie dus wel op tafel. Het heeft te maken met de Omicron-variant van het coronavirus. Verslaggever Ron Vrezen in Den Haag. De berichten met Omicron gaan helemaal niet de goede kant op. Ook dat zou pleiten voor een langere kerstvakantie. En de redenering in kabinetskringen is dan toch... als je voorkomt dat meer kinderen besmet de kerstvakantie ingaan... door zo'n schoolsluiting... dan doe je wellicht ook wat aan het dempen van eh, de besmettingen in de kerstvakantie... als families bij elkaar komen en daarna eh, wat er dan allemaal kan gebeuren. Het Outbreak Management Team adviseert al langer om de kerstvakantie voor scholen te verlengen. Morgen is er weer een persconferentie. Vliegveld Twente is door demissionair staatssecretaris Broekers-Knol aangewezen als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Dat zegt RTV Oost. Binnenkort komen op het terrein zo'n 500 asielzoekers te wonen. Ook de gemeente Gorkum is verplicht om asielzoekers op te vangen. Broekers-Knol besloot gemeenten aan te wijzen omdat er nog altijd een groot tekort is aan opvangplekken. En bij de uitbreiding van een bos in Kampen in Overijssel is een duur foutje gemaakt. Vijf jaar geleden zijn er 1700 verkeerde bomen geplant, blijkt nu. De bomen die er destijds bij kwamen zijn van exotische soort. En dat is helemaal niet de bedoeling, zegt deze bomenexpert. In ehm, de Weerribben wordt op dit moment een enorme actie ondernomen om een bepaald waterplantje wat exotisch is. En eh, wat zo sterk uitbreidt dat het alles overwoekert. Nou, dat kan ook gebeuren met deze bomen. Die zijn ook exotisch. En met exotische bomen weet je nooit precies hoe ze zich gedragen in het bos. Het kan best zijn dat die dit bos gaan overnemen. En dus moeten alle verkeerde boompjes er nu met wortel en al worden uitgetrokken. Dat kost waarschijnlijk tienduizenden euro's. Het weer nu nog droog, maar in de loop van de nacht begint het te regenen. Morgenochtend is het grijs en regenachtig. In de middag knapt het wat op. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files zijn intussen opgelost. Alleen op de A10 heb je nog 5 minuten oponthoud voor knooppunt Koenplein op de Ring Noord van Amsterdam. En op de N247 van Amsterdam naar Horen is de vertraging ook nog 5 minuten. En dat is tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Verder zijn er problemen op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Anna Paulona en Den Helder door een overwegstoring.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 I'm slow. was Teniel Arts, Back Then, Right Now. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. En in dit uur hebben we nog voor je twee nummers van ons Spotlight album. Uiteraard de Nashville Country Christmas Spiegelplaat. En de digitale brievenbus natuurlijk. En andere hele lekkere muziek. En over die digitale brievenbus gesproken, daar gaan we nu naartoe. We gaan naar Ierland voor muziek van Dale Armstrong. Zijn muziek stond al eerder bij ons op de playlist. En dit is een van zijn nieuwste singles. Dit is One for Life. I took the journey once or twice Tried to find my guiding light, Sailed the boat up to the shore On a search for something van Dale Armstrong past Ierland. En dat nummer heette One for Life. We gaan naar 1971 voor muziek van Lynn Anderson. Dit is Soon It Will Be Christmas Day. En daarna gaan we naar de spiegelplaat. Nashville Radio Show. Playing another Christmas hit. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. dat was Lynn Anderson en Soon It Will Be Christmas Day. En we blijven even in de kerststemmingen, want onze Nashville Spiegelplaats staat ook geheel in het teken van de kerst. Het was Doyle O'Dell die dit nummer wat je zo gaat horen in 1948 opnam. Het zou een veel nummer worden in de countrymuziek en de lijst met namen die het nummer opnamen is te lang om op te noemen. De meest bekende versie is die van Elvis Presley en de mannen van Bigger namen in 2011 er een hele bijzondere country rock versie van op. Je hoort eerst dus Elvis Presley en daarna Bigger Rich, twee keer Blue Christmas. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Christmas. So Show. Bluegrass Time. Wanda Vincent was dat met Tennessee Christmas. We gaan nu naar 1973. Toen kwam het enige album van Burt Reynolds uit. En dat album dat heet Ask Me What I Am. Dat het de enige album is van Burt, dat vind ik niet raar. Want acteren was gewoon veel meer zijn ding. Maar wel leuk dat hij het ooit geprobeerd heeft. Burt Reynolds ga je dus nu horen met You Can't Always Sing a Happy Song. I'd like to always sing a happy song. let everybody sing along But the words don't always fit the melody I feel inside And you can't sing a love song every time Sometimes the sunshine song sounds sweet to sing there are times you need to be alone With a crying soul Cause you know sometimes you wake up And the whole world feels all wrong And you can't always sing a happy song storm is almost over and the rainbow's gray. It's just a mood we all go through to sing But there are times you need to be alone With a crying song Cause you know sometimes you wake up And the whole world categorie heel bijzonder hoorde je uit 1973 Burt Reynolds van zijn enigste album Ask Me What I Am. Het nummer You Can't Always Sing a Happy Song. Nou, dat klopt. Je moet ook af en toe gewoon eens even lekker huilen. Ja, in een country is het natuurlijk altijd een lach en een traan. En over een lach gesproken, ach ja. Ray Lynn samen met Blake Shelton. Dit is Why I Got a Truck. And just let off the clutch real easy. Easy. Three, four, GT. Some get a bug, some get a Jeep. Some got a daddy with some pockets real deep. But I grew up out in the woods where something like that wouldn't do you no good. No, Most of the roads still ain't paved. It's a little bumpy, but I like it there. driveway, tracking that mud up and down the highway. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Nashville met Astrid van der Kaai. Someday I'll have that buffalo ranch Right there on the beach Where I'll surf all day and come home late To the fields where the buffalo eat I'm gonna marry rich And then learn how to love When she's out working I'll be home tinkering in a barn full of old trucks don't make me stand still Don't make me stand still Don't make me stand still Just don't make me stand still When I'm old and bald and my hands grow moss And there's roots through the soles of my shoes don't make me stand still It's been a good year My favorite fingernail finally grew back I've seen the world, every river town Through the seat of this kayak But no one gives a damn for old timers And the money still runs dry That's why man needs a dog and a plot of land To raise some buffalo high don't make me stand still Don't make me stand still Don't make me stand still Don't make me stand still When I'm old and bald and my hands grow moss And there's roots through the soles of my shoes don't make me stay quit And I say, what the hell does that mean? Cause when you grow up on a farm in Arkansas There's just work and nothing between But somewhere there's a buffalo ranch And I swear to you it's on the beach Where you can surf all day and come home late To the fields where the buffalo eat Just don't make me stay still. Don't make me stand still. Don't make me stand still. Don't make me stand still. When I'm old and bald and my hands grow moss and there's roots through the soles of my shoes. can shoot me But don't make me stand still Een mooi stukje folkmuziek van Jenner Fox je Buffalo. En daarvoor uit 1977, als je ze nog niet had herkend... The Carpenters en Sweet Sweet Smile. We gaan nog een keertje naar onze digitale brievenbus... en daarvoor blijven we in Nederland voor de debuutsingle van Tris. Ze heet in het dagelijks leven eigenlijk Iris Assen en komt uit Dalen. En dit is dus haar debuutsingle en die heet Reason to Leave. de debuutsingle van Tris uit Nederland. En dat nummer heet A Reason to Leave. Nou, we blijven nog heel even bij, want we hebben nog een aantal nummers voor je klaarstaan. Zoals een nummer van uh, eh, Kanan Smith. En eh, ja, waar gaat het eigenlijk over? Jaws and fireflies, white diamond stars up in the sky. good mountain kids cannonballing off the bridge, running like a runaway train. I remember holler, honeysuckle smell, drinking from the neighbor's well, burning through some hot as hell days. Took back in the backwoods, come right around sundown. Yeah, they getting got real good, cause that's when they come out. The amazing jaws and fireflies, white diamond stars up in the sky. up in the sky this girl Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. dat is A Good Old Country Christmas van Chevelle Shepard. Je gaat achter elkaar luisteren naar Up on the Rooftop... en daarna Have Yourself a Merry Little Christmas. Dit is het Nashville Spotlight album. Christmas. is het Nashville Spotlight Album. Christmas. laatste nummers van ons Spotlight-album... Good Old Country Christmas van Chevelle Shepard. En van uh, lekkere kerstmuziek gaan we gewoon naar hele mooie New Country van de Young River. Dit is Broken By You. Underneath the moonlight, you could never keep it down. We were sitting by the fire, laughing out loud. And when the embers faded, we tried to fall asleep. We never felt so free informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl Texas Country van Brad Mullins en Your Why God Made Me. Het is alweer zover. De zit er alweer op. De show is klaar voor deze keer. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan Margie Boos en Poor Old Heart Sick Me. En daarna Silver Bells van John Prine.